Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is officieel. Studenten op kamers krijgen straks 255 euro basisbeurs. Wie thuis woont krijgt 91 euro. De bedragen lekten eerder al uit, maar het is nu definitief bekendgemaakt. Er is veel kritiek op. Studentenvakbonden vinden het veel te weinig. Maar meer geld is er niet, zegt onderwijsminister Robert Dijkgraaf. Ik denk dat het voor studenten heel erg positief nieuws is... dat we gewoon toch 1 miljard per jaar willen gaan investeren in hen. Dat is een groot bedrag het klinkt natuurlijk herinvoering van de basisbeurs. Dan denkt hij, ah, dan krijgen we die weer terug. En dan zie je hem en dan is het ineens een stuk lager dan wat het was. Ja, het is de realiteit eh, dat, dat 1 miljard, dat staat in het coalitieakkoord. Daar hebben we mee moeten werken. De basisbeurs wordt in het studiejaar 2023-2024 ingevoerd. Gemeenten hebben te weinig geld om arme gezinnen 800 euro te geven om hun energierekening te compenseren. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen nieuwzuur. Zo geeft een aantal gemeenten bijvoorbeeld maar 200 euro. Begin deze maand besloot het kabinet om mensen met een kleine portemonnee geld te geven omdat alles duurder wordt. Er komen 15.000 extra opvangplekken voor Oekraïners in lege overheidsgebouwen. Je wordt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Het gaat eigenlijk om plekken waar je net wat langer kan verblijven dan in zo'n sporthal. Die echte noodopvang. Eh, de gemeenten eh, zijn daarmee bezig om die plekken te realiseren. 50.000 plekken eh, moeten ze zien te realiseren. Op dit moment zijn dat er 28.000. En om dat te versnellen gaat het Rijk vastgoedbedrijf nu helpen. Het gaat bijvoorbeeld om leegstaande kantoren en een gevangenis. De opvangplekken zijn trouwens niet alleen voor Oekraïners bedoeld... maar ook voor vluchtelingen uit andere landen. En in Harlingen in Friesland hebben mensen afscheid genomen van Piet Paulusma. De weerman overleed zondag aan kanker. Ook deze man bracht een laatste goed. Je zag hem ook altijd overal. Ik bedoel, het was hier, hij stond hier op de haven, de stond hij weer in. als, als de wind was, dan moest je hier naartoe gaan. Dan wist je zeker dat het nieuwsbericht kwam hier uit de buurt vandaan. Ja, dat was prachtig om te zien altijd, ja. Morgen is de uitvaart van Piet Paulusma. Het weer. Vanavond koelt het flink af naar net boven nul. Dit weekend zon overgrote en zo'n 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Meer vertraging heb je nu op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Hoofddorp Zuid en Zoeterwoudendorp 20 minuten vertraging. Lange tijd was de A7 Zaanstad richting Hoorn dicht bij de afrit Averhoorn. Alle rijstroken zijn weer open. Wel is het daardoor een stuk drukker op de N243 Alkmaar richting Averhoorn... Voor de aansluiting met de N196 drie kwartier vertraging...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 Just following the pattern naturally harmonizing. climb into position with synchronized things. Life from of love I thought that it would never end. Oh, my lover, oh, my other, oh, my friend. We talked around in circles and we talked around, and then I loved you to the moon and back again.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 De hoeveelheid geld die gemeenten krijgen van het Rijk om arme gezinnen 800 euro energietoeslag te geven... is bij lange na niet voldoende, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gemeenten geven om die reden minder geld, soms maar 200 in plaats van de beloofde 800 euro... of ze geven het aan minder mensen. In de strijd in Oekraïne zijn volgens Rusland na ruim een maand gevechten ruim 1350 Russische militairen gesneuveld. Oekraïne en het Westen melden meer dan tien keer zoveel Russische doden, ruim 15.000. Volgens Moskou is de eerste fase van de operatie in Oekraïne zo goed als afgerond. En Zwitserland neemt EU-sancties tegen Rusland over, onder meer de export van goederen, leningen en diensten ten behoeve van de Russische energiesector is verboden. En ook de export van navigatieapparatuur en luxegoederen. Het weer. In het zuiden wordt het maximaal 18 graden morgen.